3 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea wil het kernwapenprogramma uitbreiden. Dat is volgens het staatspersbureau besloten op een militaire top in het land. Onder leiding van Kim Jong-un is ook besloten dat de kracht van raketten aanzienlijk vergroot moet worden. Na een ontmoeting met president Trump in 2018 beloofde de Noord-Koreaanse leider nog volledige denuclearisatie als ook de kernwapens uit Zuid-Korea zouden verdwijnen. Maar daar kwam weinig van terecht. Noord-Koreaanse rakettesten zijn gewoon doorgegaan. Vanwege het einde van de Ramadan hebben de Taliban een wapenstilstand van drie dagen afgekondigd. Taliban-strijders vallen zelf niet aan, maar als een vijand het vuur opent mogen ze passend reageren. Ook het Afghaanse leger beloofde wapens neer te leggen. De VS drong er bij beide partijen op aan het geweld terug te dringen. De Taliban sloten in februari een vredesakkoord met de Amerikanen. De Taliban en de Afghaanse regering moeten nog om tafel over een politieke oplossing in het land. De topadviseur van de Britse premier Johnson weigert op te stappen. Dominic Cummings ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Hij is na de lockdown het land nog doorgereisd om zijn ouders te bezoeken... terwijl werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De oppositie eist een aftreden en een officieel onderzoek. Premier Johnson spreekt van valse beschuldigingen aan het adres van zijn topadviseur. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Een anti-lockdown demonstratie in Eindhoven is gisteren rustig verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten. Volgens de gemeente wel meer dan was aangegeven, maar verder hield iedereen zich aan de afspraken. Voordat de demonstratie begon is één man opgepakt wegens opruiing en belediging.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 Let's start with the first track of this week French Adieu. I came Paris, I wanted to see Eiffel Tower and the Champs Elysees. But all I kept hearing vous parlez-vous français à cette balcon, monsieur? I don't speak French, adieu. I said adieu. I said I don't speak French, adieu. I said adieu. I said I don't speak French, adieu. speak French, adieu. French adieu. Where exclusive comes from Jack and Harry. I love this one. your vote using my Hardwell Facebook bot on facebook.com slash DJ Hardwell. One hour of the present and future. Tune in to Hardwell on air. Number one. You're listening to the first community pick of the week. Booster officer confirms solid rocket booster separation. Discovery Houston performance nominal. Second Community Pick for this week. My name is Hardwell, and thanks again for tuning in to Hardwell on Air. This episode is available through iTunes Podcast, YouTube, and Spotify. For more info and track lists, go to djhardwell.com. Once again, thanks for listening, and I'll be back next week with a brand new episode.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 Onder leiding van Kim Jong-un werd ook besloten dat de kracht van raketten aanzienlijk vergroot moet worden. Na een ontmoeting met president Trump in 2018 beloofde de Noord-Koreaanse leider nog volledige denuclearisatie, als ook de kernwapens uit Zuid-Korea zouden verdwijnen.